7 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Reizigers op Schiphol zijn gisteravond niet in gevaar geweest, zegt de marechaussee. Een deel van de luchthaven was urenlang afgezet na een melding over een verdachte situatie. Er is een man gearresteerd, maar in zijn bagage zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Het onderzoek naar de man gaat vandaag verder. De marechaussee heeft nog geen idee wat er precies aan de hand is geweest. Vanochtend gaan alle metrostations in Brussel weer open. Alleen het station Maalbeek, waar vorige maand een aanslag werd gepleegd, blijft nog dicht. Na de aanslagen waren veel ingangen van metrostations dicht en werden ze zwaar bewaakt. De Turkse ambassadeur in Nederland ontkent dat Turkije vluchtelingen terugstuurt naar Syrië. Volgens hem krijgen de vluchtelingen tijdelijke bescherming, zoals dat in internationale akkoorden staat. Hij reageert daarmee op een reportage van NOS-correspondent Lucas Waagmeester. Hij heeft ooggetuigen en vluchtelingen gesproken die zeggen dat vluchtelingen met bussen de grens over worden gezet. De republikein Paul Ryan heeft nog eens herhaald dat hij geen presidentskandidaat wil zijn. Er zijn nog steeds geruchten dat hij naar voren wordt geschoven als Donald Trump en Ted Cruz geen meerderheid hebben voor de republikeinse conventie. In dat geval mogen gedelegeerden stemmen op wie ze willen, dus ook op partijgenoten die niet hebben meegedaan aan de voorverkiezingen. In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een man doodgeschoten. Hulpdiensten rukten rond half twaalf massaal uit en hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Volgens de regionale omroep AT5 worden getuigen meerdere schoten. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekend. Het weer in het noorden en oosten is het eerst regenachtig, maar in de loop van de dag wordt het vrijwel overal droog en gaat de zon af en toe schijnen.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 In de Randstad staan nu negen files. Weinig bijzonderheden op dit moment. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. A1 Amsterdam, daar staat bij Barneveld 5 kilometer. A6 Lelystad-Muiden bij Muidenberg 6. En op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Haarlem-Zuid en Aalsmeer 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. A15 richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 7. A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5. En de N247 richting Amsterdam bij Monnikendam 4 kilometer.